Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In Alblasserdam is een steekpartij geweest bij een eindmusical van groep 8. Daarbij is een leraar ernstig gewond geraakt. Mogelijk hebben de kinderen het zien gebeuren, meldt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en de dader is op de vlucht geslagen. Het is niet duidelijk of hij is opgepakt. Over het motief van de steekpartij is nog niets bekend. Drie inspecties waarschuwen tegen het strafbaar maken van een illegaal verblijf in Nederland. Dat leidt er volgens de organisaties toe dat illegalen zich helemaal uit de samenleving zullen terugtrekken. Daarmee wordt hun positie nog kwetsbaarder. De Eerste Kamer moet de nieuwe wet over illegaliteit nog beoordelen. Belangenorganisaties van de industrie, werkgevers en duurzame energiesector... zijn teleurgesteld over de kabinetsplannen voor windenergie. De regering wil tot 2040 veel minder windmolens bouwen op de Noordzee dan eerder gepland... Het totale vermogen wordt dan niet 50, maar 30 gigawatt. De organisaties vinden dat er juist meer duurzame energie moet komen. Het Belgische festival Tomorrowland wil ondanks een grote brand... toch alle grote dj's laten optreden en zoekt naar oplossingen. Het hoofdpodium van 160 meter lang en tientallen meters hoog... werd aan het begin van de avond verwoest. Het festival begint vrijdag en morgen gaat het campingterrein al lopen. Er worden honderdduizenden bezoekers verwacht van over de hele wereld. Aan het hoofdpodium van Tomorrowland is twee jaar gewerkt. Verspreid over twee weekenden treden de grootste DJ's ter wereld op... als Martin Garrix en David Guetta. Het weer. Op de meeste plekken is het droog. En vannacht koelt het af tot 12 graden. Morgen in het noordoosten wat regen.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 Nothing on you. They might say hi, and I might say hey. another one. I've been around and I never seen another one. Because your style ain't really got nothing on. And you wild when you ain't got nothing on.